waarin stond dat hij iedereen op school ging neerschieten, verbranden en daarna zichzelf zou doden. Bij de mail zaten foto's van vuurwapens. Ook schreef de jongen dat hij gepest wordt. De politie onderzoekt hoe serieus het plan was en of hij echt een vuurwapen had. Er is iets meer bekend over de treinramp in de Amerikaanse staat Ohio dit weekend. Daar ontspoorde een goederentrein die in brand vloog. Volgens meteorologen waren de rookwolken zo groot dat ze op de weerradar te zien waren. De politie heeft omwonenden geëvacueerd. We are not allowing any of our people in that area still to this point for safety concerns. The product in question that we're uh, most concerned about is vinyl chloride. Vinylchloride, dat is een hele brandbare stof die ook gevaarlijk kan zijn voor mensen in de buurt. Er wordt nog onderzocht hoe de trein kon ontsporen. De politie in Brabant heeft dit weekend een vrouw aangehouden... die samen met haar kind van zes langs de snelweg liep. De vrouw was tegen een paal gereden en vervolgens uitgestapt. Ze had drank en drugs gebruikt en was gewond. Moeder en kind zijn naar het ziekenhuis gebracht. En in Servië hebben ze een bijzonder wereldrecord te pakken. 256 mensen met dezelfde voor- en achternaam kwamen daar gisteren bij elkaar. Ik I tell we 250 Milica Jovanovic, you achieved a new record. Milica Jovanovic dus. De oudste van de groep is 96. Het vorige wereldrecord had Japan te pakken in 2022. Toen kwamen er 178 Hirokazu Tanaka's bij elkaar in Tokio. Het weer nog. Vanmiddag blijft het droog. Ook af en toe wat zon. Het is 8 graden ongeveer. Morgen is er meer zon, zeker in het westen. Dan wordt het 6 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio alleen nog wat vertraging op de A10 Zuid richting knooppunt Nieuwmeer.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 I'm gonna bring it tonight. stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.